4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Israël heeft plannen om een nederzetting op de westelijke Jordaanhoever uit te breiden... terwijl een deel ervan op last van de rechter juist moet worden afgebroken. Het Hoge Rechtshof oordeelde gisteren dat de gebouwen in de Joodse nederzetting Beit El illegaal zijn... omdat ze op Palestijnse grond zijn gebouwd. Maar terwijl bulldozers met de sloop zijn begonnen... heeft premier Netanyahu aangekondigd dat er op een andere plek in de nederzetting... 300 nieuwe huizen bijkomen. Hij zei ook dat hij vergevorderde plannen heeft om in Jeruzalem nog eens 500 nieuwe woningen neer te zetten. Volgens de VS zit de uitbreiding van de nederzettingen een uitweg voor het conflict met de Palestijnen in de weg. In Zwalmen bij Roermond zijn vijf mensen opgepakt bij een actie tegen een bende autodieven en helers. De politie had een tip gekregen van collega's uit Duitsland dat bij een loods in Zwalmen een gestolen auto zou staan. Toen agenten maandag op het terrein gingen kijken, vonden ze meer gestolen auto's. Daarna deed de politie ook op andere plekken in Zwalmen een inval. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders die naar Turkije gaan om extra alert te zijn. Ze moeten vooral oppassen in Istanbul. De politie waarschuwt daar voor mogelijke aanslagen in de metro, bij busstations en op andere drukbezochte plaatsen. Eerder zei Duitsland daar ook al aanwijzingen voor te hebben. De Mexicaanse overheid neemt maatregelen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Volgens de federale regering zijn er van januari vorig jaar tot nu in Mexico-stad al meer dan 1700 vrouwen gedood. Ook raakten zo'n 4000 vrouwen vermist en van 1500 van hen is nooit meer wat vernomen. Om het probleem aan te pakken stelt Mexico nu het Gender Alert in. Dat moet politie en justitie in staat stellen om meer onderzoek te doen naar misdaden tegen vrouwen. Ook komt er meer aandacht voor preventie en krijgen vrouwen betere toegang tot juridische hulp. Het weer, vannacht minder buien en een graad of 12.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 Then I could, then I could, then I could show you how your money to be flown. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? to antelope on from heat. The electric one, just a shock you see.